Maar zij had al van tevoren aangekondigd dat ze zou blijven. Toch zou het kunnen dat ze een andere keus gemaakt had als ze had geweten dat Kaag zou aftreden, zegt verslaggever Wilma Borgman. Je moet je voorstellen wat uh, Bijleveld gedacht moet hebben toen ze daar zat in Vakka, eh, achter eh, Sigrid Kaag, toen ze totaal overvallen werd door wat die daar aangekondigd heeft. En die twee hebben elkaar dus gisteren niet even gebeld, wat ook heel normaal zou zijn geweest. Het CDA vindt het niet oké, want nu leek het vandaag alsof Bijleveld tegen haar zin in onder druk van haar partij alsnog aftrad. In Rotterdam is een gigantische partij cocaïne onderschept. 4022 kilo. Volgens het Openbaar Ministerie is er in de haven nog nooit zoveel in één keer gevonden. Het spul is bij elkaar meer dan 300 miljoen euro waard. Het zat in een container met hout uit Suriname. In een stal in Mantingen in Drenthe zijn 300 varkens omgekomen door een brand. De varkens zaten vast in het gebouw omdat het te gevaarlijk was voor de brandweer om bij de stal naar binnen te gaan. In de tweede stal die daarnaast staat zitten ook honderden varkens. Die zijn buiten gevaar. Zondag wordt een monument onthuld in Amsterdam. Het Nationaal Holocaust Namenmonument. Een plechtig moment waar de premier en de koning bij zijn. Burgemeester Halsma heeft een noodverordening afgekondigd voor de buurt. Wat betekent dat er geen verkeer mag rijden in de straten rond het monument. Maar er stond ook nog meer in een brief die deze studenten ook kregen. Dat we niet eens op ons balkonnetje mogen zitten. En dat is gewoon super vreemd dat je denkt... wij verwachten een uitnodiging voor de opening als buurt. Wij wachten op de uitnodiging en in plaats daarvan kregen we een verbod om er überhaupt naar te kijken. Niet op je balkon komen en ramen en deuren gesloten houden. Deze student snapt het op zich wel. Ja, ik begrijp de keuze ook wel, want je kan niet voorkomen dat studenten dingen gaan roepen of zo. En dat wil je natuurlijk niet. Maar ze geven ons niet echt veel vertrouwen dat we dat niet gaan doen en het wel serieus nemen. Komende zondag moet iedereen dus binnen blijven tijdens de onthulling. Maar of niemand toch stiekem zal kijken? Ja, ik weet niet. Wat gaan ze doen als ze wel op het balkon staan? ontsnijperen. Het weer op de meeste plaatsen is het vanavond en vannacht vrij helder. Wel kans op mist, morgenmiddag zon en zo'n 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort is dicht tussen Knoopend Muidenberg en naar de vesting. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer vanuit Amsterdam kan omrijden via Utrecht over de A2, A12 en de A27.